Kees Groot met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het een goed idee als Nederland in NAVO-verband troepen stuurt naar de oostgrenzen van Europa. De NAVO wil 4000 militairen naar Polen en de Baltische Staten sturen om die landen te steunen in verband met de dreiging uit Rusland. De regeringspartijen VVD en PvdA vinden net als CDA en D66 dat Nederland daar een bijdrage aan moet leveren. Volgens bronnen zou het om 200 Nederlandse militairen gaan die in Litouwen zouden worden gestationeerd. De FBI ziet geen reden om Hillary Clinton te vervolgen voor het versturen van gevoelige informatie via haar privé-e-mailadres. De directeur van de FBI zegt dat Clinton buitengewoon onvoorzichtig is geweest, maar dat geen enkele redelijke aanklager haar zal vervolgen. De democratische presidentskandidaten stuurde de berichten in de periode dat ze minister van Buitenlandse Zaken was. Er was brand aan boord van het toestel van Egypt Air dat in mei in de Middellandse Zee stortte. Dat blijkt uit gesprekken tussen bemanningsleden die door de cockpit voice recorder zijn vastgelegd. Het personeel heeft nog geprobeerd om de brand aan boord te blussen. In het vliegtuig dat op weg was van Parijs naar Cairo zaten 66 mensen. De Tweede Kamer stemt in met een wetswijziging om online gokken te legaliseren. Gokbedrijven kunnen een vergunning krijgen, maar moeten dan wel maatregelen nemen om verslaving tegen te gaan. Door illegaal gokken loopt de staat naar schatting 45 miljoen euro per jaar aan belastinginkomsten mis. De Eerste Kamer moet zich ook nog uitspreken over de nieuwe gokwet. Op het IJsselmeer bij Stavoren is een Belgisch binnenvaartschip gezonken. Eén opvarende is te water geraakt, maar kon worden gered, meldt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Het is nog niet bekend welke lading er aan boord was. Waardoor het schip zonk is ook nog niet bekend. Het weer, vanuit het westen klaart het op. Na een vrijwel droge nacht schijnt morgen overal de zon geregeld. Zeer lokaal valt misschien nog een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. En vanaf donderdag wordt het een aantal dagen zomers met temperaturen tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Vertraging in de Randstad nog op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Sveen en bij Dorp. Op de A12 Utrecht-Den Haag vielen rijden tussen Bunnik en de Meren over 10 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk op de parallellopende N198. Bij Wassenaar vanuit Den Haag op de N44 naar Leiden nog 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Take a parachute and go. It's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. you down. Take your parachute and go.